Kees met het NOS-journaal. Mandy Pijnenburg, die in de Dominicaanse Republiek vastzat voor drugsmokkel, is al sinds november 2009 uit de gevangenis. Vanmorgen kwam ze aan op Schiphol, waar de indruk bestond dat ze net uit de cel was. Maar in werkelijkheid was ze al anderhalf jaar vrij, al mocht ze de Dominicaanse Republiek niet verlaten tot haar straf er volledig op zat. Die informatie werd verzwegen omdat de mannen die haar zouden hebben gedwongen tot de smokkel achter haar aan zouden kunnen komen. De taxichauffeur die twee jaar geleden een klant een fatale klap gaf, is in hoger beroep veroordeeld tot 20 maanden celstraf. Vier maanden minder dan hij van de rechtbank kreeg. De 44-jarige Rob Sitek was het in 2009 oneens met de ritprijs en sloeg de taxichauffeur. Daarop sloeg de chauffeur de klant in het gezicht, die daardoor achterover viel en met zijn hoofd op de stoep terecht kwam. Sitek overleed later in het ziekenhuis. De taxichauffeur kreeg een lagere straf omdat er volgens het gerechtshof geen bewijzen zijn voor zware mishandeling. De chauffeur heeft zijn straf nu uitgezeten en is weer vrij. Een man uit Nieuwegein is in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel voor een moord in 2009. De man was eerder door de rechtbank veroordeeld tot 10 jaar cel. In de buurt van een winkelcentrum in Nieuwegein schoot hij twee jaar geleden een man dood. Volgens de dader deed hij dat uit zelfverdediging, maar dat kan volgens het hof niet worden bewezen. De gemeente Moerdijk moet de kosten betalen van het opruimen van het bluswater van de brand bij Chemiepak. Dat heeft het gerechtshof bepaald. De gemeente moet er ook voor zorgen dat het water verwijderd wordt uit het schip waar het al maanden in opgeslagen ligt. Het bedrijf dat het water opgeruimd heeft had Moerdijk voor de rechter gesleept omdat de gemeente weigerde te betalen. Het weer, zonnige periode en temperaturen tussen de 24 en 28 graden. Morgen begint zonnig, maar smiddags kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat file bij Vianen 3 kilometer door werkzaamheden. A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 4.